Citydijkers met het NOS Journaal. Het aantal bedrijven dat op Schiphol vluchten afhandelt moet worden gehalveerd. Op dit moment zijn er zes bedrijven op Schiphol actief... die bijvoorbeeld bagage laden en lossen en vliegtuigen verslepen. Het moeten er drie gaan worden, heeft demissionair minister Harbers bepaald. Hij neemt dat besluit op basis van eerder onderzoek uit het buitenland. Daaruit blijkt dat minder afhandelingsbedrijven zorgt voor betere werkomstandigheden... Schiphol stond jarenlang toe dat er nieuwe afhandelers bijkwamen en elkaar beconcurreerden... waardoor het bagagewerk voor het personeel steeds zwaarder werd. In Israël heeft het parlement voor hervorming van het rechtssysteem gestemd. De ultrarechtse regering van premier Netanyahu wil de macht van het Hoge Rechtshof verminderen... zodat hij minder makkelijk kan ingrijpen als plannen van de regering tegen basisrechten... als het recht op gelijkwaardigheid ingaat. Er volgt nog twee stemmingen voordat de wijziging daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Zweden kan nu toch lid worden van de NAVO. Het land wilde zich al langer aansluiten bij het militaire bondgenootschap. Maar NAVO-lid Turkije was het daar eerst nog niet mee eens. In Zweden wonen enkele Koerden die volgens president Erdogan terroristen, terroristen zijn. Turkije kwam de afgelopen maanden daarom met meerdere eisen waar Zweden aan moest voldoen... om bij het militair bondgenootschap te komen... Wat er nu precies is afgesproken waardoor Turkije niet meer dwars ligt is onduidelijk. De Amerikaanse president Biden ontmoet morgen de Oekraïense president Zelensky in Vilnius. In die Litouwse hoofdstad begint vandaag een NAVO-top die twee dagen duurt. Oekraïne wil na de oorlog met Rusland lid worden van de NAVO. Dat plan is een van de belangrijke agendapunten tijdens de top.